Levi van Eck met het NOS-journaal. Het doel om in 2030 driekwart van de elektriciteit uit duurzame bronnen te halen lijkt goed haalbaar. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Over negen jaar moet tenminste 35 terawattuur elektriciteit opgewekt worden door windmolens of zonnepanelen. Om tot dat doel te komen is Nederland opgedeeld in 30 regio's die onderzoeken wat hun bijdrage kan zijn. De plannen die nu zijn ingeleverd laten zien dat het energiedoel waarschijnlijk ruim wordt gehaald. Wel moet er genoeg draagvlak blijven voor wind- en zonneparken. Na de VS sturen ook Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk... geen politieke delegatie naar de Olympische Winterspelen in China. Amerika riep alle landen op zich aan te sluiten bij de diplomatieke boycott. De vier landen zeggen op deze manier een krachtig signaal af te geven... tegen mensenrechten van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang. Bijeen heeft bij het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een klacht ingediend... tegen ondervoorzitter Telligen wegens onbeschaafd voorzitterschap. Fractievoorzitter Simons kreeg het maandag met haar aan de stok... toen ze een punt van orde wilde maken... omdat ze zich geïntimideerd voelde door iets wat een collega-kamerlid tegen haar had gezegd. In reactie op het aandringen was Simons, van Simons zei Telligen toen onder meer dat het hier wel een kleuterklas lijkt. Simons voelde zich daardoor geschoffeerd. Treinstewards van Arriva mogen voortaan in beperkte vorm geweld gebruiken tegen overlastgevers in treinen tussen Zwolle en Emmen. Daarvoor was toestemming gevraagd aan minister Grapperhaus. Op het traject veroorzaken met name asielzoekers uit zogenoemde veilige landen al tijden overlast. Arriva is blij met het besluit dat treinstewards nu onder meer handsboeien krijgen.